Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De bosbranden in Zuid-Frankrijk worden steeds groter. Inmiddels heeft het vuur bij elkaar al een gebied van zo'n 3000 voetbalvelden verwoest. Ongeveer 10.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brandweer kan het nauwelijks nog bijbenen. Ze noemen het vuur een monster met hersenen... omdat het vuur steeds op plekken lijkt op te duiken waar ze het niet verwachten. Door de brand is er ook een streep gegaan door veel vakanties. Het gebied rondom Bordeaux, waar de brand voornamelijk tekeer gaat... is hartstikke populair bij toeristen in Londen worden kinderen opgeroepen om een prik te komen halen. Niet tegen corona, maar tegen polio. Dat virus is gevonden in rioolwater. En de Britten nemen dat heel serieus, zegt deze wetenschapper. Want lang niet iedereen is ingeënt. Die richt ja, in sommige plekken net iets onder de 85 procent. Ehm, en dat betekent dus dat eh, mensen als ze dit virus krijgen... Ehm, ja, verlammingsverschijnselen kunnen krijgen op den duur. Daar staat polio bekend om. In Nederland hebben een stuk meer mensen een polioprik gehad. In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76.000 bedrijven gestopt. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar tijd. Vooral veel ZZP'ers gooiden de handdoek in de ring. Volgens onderzoekers van het CBS kan dat komen... doordat meer mensen weer in dienst worden genomen... omdat ze op heel veel plekken staan te springen om personeel. En let op, als je de komende dagen verkoeling gaat zoeken op het strand... de zee is extra gevaarlijk door de oostenwind. Daardoor kun je, zeker als je op een luchtbedje ligt... verder het water op worden geblazen. Op veel plekken hangen daarom waarschuwingsvlaggen te wapperen... zag verslaggever Mark Hamer. Maar of dat nou echt zin heeft... Daarboven, heeft u het gezien? Een gebouw. De gele vlag. Eh, wat betekent dat? Ja, dat vraag ik aan u. De hele vlag, ja, die heb ik gezien. Die stond daar, eh, daar echt verderop. Daar. Ja. ja. En weet je ook wat het betekent? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, ik weet het echt niet. Gevaarlijke zee. Oh, maar dat maakt niet uit. Ik kan weg afdrijven. Oostenwind. Ja, we oppassen dus. Ja, inderdaad, oppassen. En dat duurt ook nog wel even. Waarschijnlijk blijft die wind nog tot na het weekend uit het oosten komen. En het weer nog opnieuw flink zweten. Het is overal zonnig en nog warmer dan gisteren. Op het strand wordt het een graad of 29 en in het binnenland kan het wel 33 graden worden.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 Ook wij kennen ballen in training, skin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn umbrella. Dus zit ze de shoes, Sharon, die en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. O ella. Op mijn nummer O ella. Op mijn nummer la ella. Op mijn nummer la ella. Op mijn nummer Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Hou me niet thuis, mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij van maar die Of die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa Ook wij kennen op alles in training, skin, expressie, maar bij ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Precies in de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Oh Fella, fella, we kennen van Fella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella.